Jobboot met het NOS Journaal. Premier Rutte gaat met gesprekken en juridische stappen proberen naar Nederland komen... om campagne te voeren voor het referendum over de nieuwe grondwet in Turkije. Het kabinet keurde dat gisteren al af, maar Cavusoglu zei vandaag... dat Nederland hem niet kan tegenhouden. Turkije houdt in april een referendum over de nieuwe grondwet. Daarin zou de macht naar de president gaan in plaats van naar het parlement. China gaat meer geld uitgeven aan defensie. Het budget wordt met ongeveer 7% verhoogd, waarmee de uitgaven in zes jaar tijd bijna zijn verdubbeld. De ontwikkelingen worden met zorg gevolgd door de buurlanden van China en de Verenigde Staten. Volgens China is verhoging van het defensiebudget nodig om het machtsevenwicht in de regio te bewaren. Dat dreigt volgens China namelijk uit balans te raken door het raketschild dat de Verenigde Staten willen aanleggen in Zuid-Korea. Morgen begint in Beijing het jaarlijkse volkscongres met een toespraak van de premier over de stand van het land. In België is op een postduivententoonstelling het hoogste bedrag ooit voor een duif neergelegd. De Belgische eigenaar verkocht zijn wedstrijdduif aan een Zuid-Afrikaan voor 360.000 euro. De duif die tot nu toe het duurst was, verwisselde in 2013 voor 310.000 euro van eigenaar. Bij de WK Allround schaatsen in het Noorse Hamar staan na de eerste dag bij de mannen drie Nederlanders bovenaan in het algemeen klassement. Sven Kramer, Patrick Roest en Jan Blokhuizen bezetten de eerste drie plaatsen. Kramer won zojuist de 5000 meter nadat hij achtste was geworden op de 500 meter. Bij de vrouwen staat Irene Wust tweede na de eerste dag achter de Japanse Miho Takagi. Antoinette Jong staat op de derde plaats. Het weer overwegend bewolkt. Op veel plaatsen regen, vooral in het zuiden en oosten van het land. Mogelijk met onweer. Vannacht droog en opklaringen. Morgen eerst nog zonnig. In de middag bewolkt en opnieuw kans op regen.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 Hey, deze week in de uitzending hebben we 7 stijgers. 18 eh, zittenblijvers, 11 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Nike met Sexuals na 15 weken uit de lijst verdwenen. Yellow Claw na 11 weken. Sigala, waar ik de afgelopen weken nog van zei van... jongens, ik heb een probleem, ik krijg hem maar niet uit de lijst. Nou, het is gelukt hoor. 9, na 38 eh, weken ja dat is bijna meer dan een half jaar, joh. Dat is meer dan een half jaar. Is eh, Sigala met eh, Give Me Your Love uiteindelijk uit de lijst verdwenen. Mike Perry ook na 29 weken. Nou, we hebben daar vier eh, mooie nieuwe binnenkomers voor. Wie dat zijn, dat hoor je straks allemaal. Snelste stijger deze week is in handen van James Blunt met Love Me Better. 15 plaatsen gestegen. Maar Pharrell Williams met Running is de snelste daler. 15 plaatsen gedaald. Dus hij zeggen dat ze van plek hebben gewisseld. Nee, dat is niet zo. Waar ze staan, dat eh, hoor je zo direct. En ik hoef het dit keer eh, niet alleen te doen. Jee, hij is er hoor. Even een klein applausje. Dat kan niet anders. Het is een wonder dat hij er is. Ik heb het over niemand minder dan Sander Gelijsje. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het nou? Ja, goed. Zit je haar goed? Ja, lekker weer. Blij dat het radio is. Ja. <laughs> we hebben wel camera's hangen. Ja, we hebben de webcam. Ja, nee, oké, dat gaat goed. Nee, fijn dat je er bent. Ja, ik ben, was onverwacht vrij dus. Eh. Ja, ik had niet verwacht. Hé, hey, nou je toch aan de tafel zit. Eh, normaal gesproken vertel ik alleen maar wat ik deze week ga doen. We gaan volgende week, als het goed is... Ja. Als het goed is, gaan we ook wat doen. Ja, ik weet wel wat. Ja, weet je al wat? Ja. Het heeft iets te maken met wat nou op mijn telefoon eh, open staat. Ja. <laughs> En eh, als het goed is, eh, gaan we dan eh, Samantha in de uitzending halen. Ja. Samantha, wat was de achternaam ook alweer? Pokémon. Ja, <laughs> zo, staat ze wel in mijn telefoon, <laughs> Samantha Pokémon. Even snel spieken hoor. Samantha Tempel heet ze. En ze komt aan de andere kant van Nederland zo wat vandaan. En die was toevallig van de week in het Zandvoortse. En toen hebben wij er gesproken. En wat blijkt nou, zij is de, de grootste fan Volgens de Telegraaf, of een van de, stond eigenlijk in het artikel... maar ik noem het gewoon de grootste fan... Eh, volgens de Telegraaf van eh, Pokémon. En eh, we hebben de lichaamsversieringen gezien, zeg maar. Ja. Helemaal onder de tattoos van Pokémon. Geweldig. Ja. Jullie weten dat ik af en toe tijdens mijn uitzending ook Pokémon speel. En vroeger ook niet anders deed eigenlijk. Maar nou ja, dat volgende week dus als het allemaal goed gaat. Ja. Kijken of ze nog weet weet het niet, ze zit nou ergens in eh, Newcastle geloof ik. Dus, uh, ja, zouden ze de boot gehaald hebben? <laughs> Nou, ze hadden sowieso de boot gewist. Maar <laughs> dat is weer een ander verhaal. Nee, dat dus. Ehm, ja. Nou, dat was hem eigenlijk. Eh, zullen we weer uh, de stop erin zetten en dan kunnen we weer gaan? we hebben alles alweer verteld voor vandaag. nee, we gaan de, de, top 3 even van vorige week laten horen aan je hoe die eruit zag. En dan uh, gaan we aan de top 40 maar beginnen van deze week. En dat doen we dan met de nummer 40.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 So fine for you. It took us a while. With every breath, a new day. With love on the line. feel never let scar me bless you. I don't give up. Nah, nah. 38 van eh, deze week. Sia samen met Kendrick Lamar met The Greatest. En daarvoor hoorde je Ellie Golding, Still Falling voor You, de nummer 39. Wij gaan nu door met de nummer 35. welke ertussen zaten, dat eh, hoor je zo direct. Op 35 staat Calvin Harris. At least I did in my way. way, faced But in my heart, I understand. I made my move. And it was all about you. Now I feel so far removed. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Mulder. This is a shout out to my ex.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 Hey, tijd voor de eerste nieuwe binnenkomen van eh, deze week. En die vinden we op een 32e eh, positie. En dat is een dame uit 1993 eh, uit de Verenigde Staten. Julia Karen Cow Capo Zos, zo heet ze in het echt, heeft een eh, aardige staat van de eh, dienst als eh, schrijver voor grote ex. Zo schreef ze voor onder meer Selena Gomez, Fifth Harmony, Nicole Scherzinger, Demi Lovato, Jason Derulo. Ga zo maar door. Nou, met de bijdrage aan Sorry van Justin Bieber heeft ze zelfs al nummer 1 hit op haar naam staan. Nou, zelf is eh, Julia Michaels, zoals haar eh, artiestennaam is... ook geen onverdienstelijke zangeres. Op 21 augustus 2016 stond ze voor een eh, miljoenen publiek op podium... tijdens de sluitceremonie van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Daar deed ze samen met Kaigo de track Carry Me. Nou, januari 2017 verscheen dan haar eh, eigen debuutsingle Issues. En die is deze week nieuw binnengekomen in de lijst der lijsten... op een hele mooie 32e plaats. Julia Michaels dus met Issues op 32 nieuw binnengekomen... hier op uh, Euro Breakdown op CFM Zandvoort. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry. Baby, believe me, I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, cause if you did, baby, to fix things, but you're perfect. Poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. Cause you don't judge me. Cause if you did, baby.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 Zeker even in Robin Schultz is dat samen met Dave Guetta en Cheats Cross met Shadowlight. De nummer 30 dus van deze week. En dan voor de nummer 31, de Chainsmokers. Oh, asking for is forgiveness. listening. Am I talking to myself again? I keep on staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing.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 En daarvoor uh, hoorde je de nummer... Eh, huh? Ja, de nummer 30. Ja, nee, het gaat er wel goed. Ik zit een beetje raar te denken. Robin Schultz samen met David Guetta met uh, Shadowlight. Hey, tijd voor een nieuwe binnenkomen weer. de laatste... Nee, één laatste nieuwe binnenkomen van deze week. Die vinden we op een 27e plek. En die is, dat is de zangeres Ricky Borgold weet zich goed in gezelschap van eh, vier heren die samen de band eh, Rondé vormen. De groep eh, ontstaat in het voorjaar van 2014 op de Herman Brood Academie. En bestaat uit uh, Aysa Reiziger op de drums... Amel Paap als gitaar, Cas Bas en Adriaan per, pers, Persons op de toetsen. Nou, vrij snel staat het gezelschap podium van de en worden ze geselecteerd voor de popronde. Nou, de band moet snel aan de slag om nummers te produceren... waarvan Run het eerste resultaat is... En het voorjaar van 2015 eh, is We Are One de volgende single. Ondertussen heeft de band een eh, vol programma. Na een korte tour door België in eh, februari zijn ze te zien op de Nederlandse poppodia. En, staat, staan, en staan het Indian Summer Festival en Concert at Sea op de agenda van hun. Na in de zomer wordt een remix van Run gebruikt voor de commercial van Heineken. Gemaakt door Mark van Oosterbaan en Ivo de Jong. Bekend als East en Jong. In 2016 werkte Rondé met eh, Niels Zuiderhoek... die ook werkt met Kensington en Van Velsen aan hun debuutalbum... dat op 13 januari 2017 verscheen. De singles Why Don't You Care en Naturally verschijnen hiervan als voorlopers. En Naturally die is eh, nieuw binnengekomen deze week op een... Eh, hele mooie 27e plaats. Rondé is dit met een Naturally. See, it doesn't matter where we are. de nieuwe binnenkomer van eh, deze week op een 27e eh, plaats. De, Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Wij gaan snel door met de nummer 26. Ja, dat zeg ik, Ariana. En Nicki Minaj met Side to Side. daarna zal eh, Sander een kleine resume mee gaan geven.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 Op nummer 39 Ellie Golding met Still Falling For You. En op nummer 38 Sia featuring Kendrick Lamar met The Greatest. Op nummer 37 Pharrell Williams met Running. En op nummer 36 Bruno Mars met 24K Magic. Op nummer 35 Calvin Harris met My Way. En op nummer 34 The Chainsmokers featuring Poobie Wayne met All We Know. Op nummer 33 vinden we Little Mix met Shout Out To My Ex. En nieuw binnengekomen deze week op nummer 32 Julian Michels met Issues. Met nummer 31 The Chainsmokers en Goldplay met Something Just Like This. Op nummer 30 Robin Shields en David Guetta featuring Cheat Codes met Light, En op nummer 29 Martin Jensen met Solo Dance. Op nummer 28 vinden we Shawn Mendes met Mercy. En op nummer 27 Rondé met Natural. Op nummer 26, we hebben hem net gehoord. Ariana Grande featuring Nicki Minaj met Side to Side. De, Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan door met de nummer 25. En die is in handen van eh, Kaigo samen met Julia Michaels...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 Maar dit keer niet. Dit keer heb je pech, want dat ga ik niet doen. Ehm, jullie weten allemaal dat ik best wel fan ben van het Songfestival. Ja, ik kan er niks aan doen. En eh, er is weer een, eh, nieuw eh, nummer van de, de meisjes. over het Songfestival. Ik zit hem even snel op te zoeken. Dat lukt me alleen niet zo snel. Weet het nummer ook alweer? Iets met shadows, hè? Yep. even kijken. Want het nummer is net uitgekomen en daarmee gaan ze dus ons Nederland verdedigen bij de Songfestival. En ik denk, ik laat wel even een stukje horen, maar ik kan hem niet vinden zo daarop. Dan gaan we even daarop kijken. Eh, weet je, ik heb nog twee minuten de tijd om te zoeken, dus dat moet helemaal goed komen, denk ik zo. Ik zal even kijken of ik hem eerder heb. Ja, wie weet. Ik zal even een beetje eronder zetten. Eh, even kijken. Nee, want... eh ik ben wel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik denk dat het eh, ook wel een nummer is die eh, na het Songfestival eh, in de lijst kan komen te staan. Of zelfs misschien nog daarvoor. Je weet het maar nooit met het Songfestival gedoe. Even kijken. Oh. Kraak, kraak. Ja, dit is hem. Jeetje. Oh, dat was hem. Ja. Ik moet even je hoesie eraf halen hoor. Ja, doe maar. Eh, eh, wat, heb je gedaan met je telefoon, joh? Je de Spider-Man app gedownload, of niet? Ja. <laughs> In the Shadows. Oh, Gene. We hebben tot aan het nieuws. Dat is wel lekker. En dan gaan we na het nieuws er even over hebben wat het was.